A girl from what they buy and they ready to go. Yeah, bottles full of bub, mama, I what you need if you need to feel a buzz. I'm here having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. If you're getting rough, you can find me in the club. Bottles full of bub, mama, I what you need if you need to feel a buzz. I'm here having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. If you're getting rough, you look good, can't you see? Rather Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother. my tools, Look, homie, I done came up and I ain't changing. You should look way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? When my dog get the fucking in the club, it's on. I'm with my eyes, your chicks, you smash and go. With the roof on fire, man, just let it burn. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma take the banks, me, cause go ahead, switch the style up. And the they hit, can let them hate, out the money pile up. Or oh, we can go upside the head with a bottle of Come on, man, know what we be. You can find me in the club, bottle full of bug. My mind, know what you need. If you need to fill the bars, I'm in the having sex, I ain't into making love So come give me a hug, rough You can find me in the club, bottle full of bug My mind's what you need, you to fill a come having sex, I ain't making love So come give me a hug, if rough look good, can't you see? brother you party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up till that's your birthday. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday.